eerst het NOS nieuws van 8 uur. Jobboots met het NOS journaal. Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum, waarvan de oprichting eerder dit jaar werd aangekondigd... wordt gebouwd op het terrein van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De nieuwe kliniek voor kinderen met kanker wordt naar verwachting in 2013 geopend. Artsen en ouders van kankerpatiëntjes hebben samen het initiatief genomen om te komen tot één behandelcentrum voor kinderen met kanker. Het moet een internationaal gerenommeerde kliniek worden... waarin topwetenschappelijk onderzoek naar kanker bij kinderen wordt verricht. Sommige universitaire ziekenhuizen vinden het jammer dat de zorg voor kinderen met kanker nu geconcentreerd wordt op één plek in Amsterdam. Ze hadden liever gezien dat ouders meer keuze krijgen. In Waard is een man aangehouden die met een luchtdrukwapen op een trein heeft geschoten. De man van 22 vuurde gisteravond op een passagierstrein op het traject alkmaar Waard. Een raam werd daardoor verbrijzeld, maar er vielen geen gewonden. De politie vond na het incident op de plek een aantal mannen en twee auto's. Eén van hen bekende dat hij had geschoten. De man uit Heer Hugo Waard werd aangehouden en het luchtdrukwapen werd in beslag genomen. Griekenland meldt dat het goede vorderingen maakt bij de pogingen het begrotingstekort omlaag te brengen. Minister van Financiën Papa Constantinou zegt dat het tekort in een jaar tijd bijna gehalveerd is. Het tekort is nu 11,5 miljard euro tegen 20 miljard vorig jaar. Griekenland overtreft daarmee de doelstellingen die door het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, en de Europese Unie gesteld zijn. De regering heeft strenge maatregelen genomen om het tekort terug te dringen, waartegen de vakbonden te hoop lopen. Donderdag is er weer een 24 uur staking tegen het regeringsvoorstel om de pensioenleeftijd in Griekenland te verhogen. Het parlement behandelt dat voorstel donderdag. Het weer in het oosten kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanavond en vannacht helder. Morgen verandert er weinig met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Vanaf woensdag veel zon en zomerse temperaturen. Dit was het NOS. E. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Golden ZFM. Opnieuw een eh, live uitzending vanuit de studio aan het Gassersplein. Inderdaad, hartelijk welkom. Daan, je bent er weer. Heerlijk. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Nou ja, vorige keer was het ook best gezellig hoor. Maar ja, ik miste je toch wel een klein beetje. We gaan eh, vanavond een hele speciale uitzending voor u maken. We hebben namelijk hits uitgezocht van uh, de jaren dat er uh, wereldkampioenschappen voetbal zijn geweest. Vanaf 62 tot en met 74. En eh, daar gaan we iets speciaals. We gaan er zes achter me, eh, vijf achter elkaar draaien in principe. U heeft er nu eindje gehad in 1962. Dat was de hit van eh, Tornado. En dat heette Telstar toen de tijd. Een, muzikale hit. En ehm, ik ga iets vertellen over dat wereldkampioenschap voetbal uit dat jaartal. Nou, 62 werd gehouden in... Even kijken, waar zitten wij? Ehm, Chili. Chili 1962, daar deden 16 landen aan mee. Er waren maar twee speelsteden, heel erg typisch natuurlijk. En van de 16 eh, ploegen die daar waren, waren er 10 uit Europa. En uiteindelijk is Brazilië met 3-1 de sterkste gebleken in de finale tegen Tsjechoslowakije.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 Tango Mitternacht ruf ich bei Susanne schon am Morgen an. Hat sie mich auch deswegen oft ausgelacht. Wenn es zwölf ist, lacht sie mich an. Tanze mit mir in den Morgen. Tanze mit mir in das Glück. Dabadabadam, pam pam. Ja, eh, Anneke Grunler natuurlijk uit 1962. Het volgende wereldkampioenschap voetbal in 66, eh, dat was in Engeland. En dat zou heel gedenkwaardig eindigen met een, eh, een schot van de Duitsers bij de stand 2-1. Die bal die ging niet over de lijn. Simon, of van Engeland, maar hij ging er wel overheen dat werd, tenminste, dat was de interpretatie van de scheidsrechter. Nou, eh, later is eh, wetenschappelijk bewezen dat die bal niet de lijn gepasseerd heeft. Engeland werd toch nog in de eh, verlenging en met 4-2 wereldkampioen. het was een kampioenschap daar waar ook weer 16 landen aan deelnamen. 10 Europese, 5 Latijns-Amerikaanse en, heel verrassend toen de tijd, Noord-Korea. Eh, er waren drie uh, speelsteden, Birmingham, Liverpool en Londen. En eh, uiteindelijk, zoals ik al zei, werd Engeland een van de weinigen die in eigen land het georganiseerde wereldkampioenschap wonnen.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 Do do do down do be do down. is hard to do. guitar Boys. Ja, Daan. Een hele grote zomerrit uit 1966. Eh, toen het wereldkampioenschap voetbal in Engeland zich afspeelde. Met die hele legendarische finale. Waarin Engeland alsnog met 4-2 won van Duitsland in de verlenging. In 1970 was er weer een eh, wereldkampioenschap en toen was het in Mexico. Mexico. En eh, daar deden ook weer 16 landen aan mee, waarvan 9 Europese. En eh, wat Latijns-Amerikaans en twee uit Azië. Eh, die heeft nog eh, eh, een, een, hele beroemde halve finale opgeleverd trouwens. Dat was namelijk tussen West-Duitsland en Italië. En die staat zowel in Duitsland als in Italië bekend als de wedstrijd van de eeuw. En die was in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Waar ruim 100.000 toeschouwers Italië zagen winnen met 4-3. En van die zeven doelpunten vielen er vijf in de verlenging. <laughs> Ja, het is er wat, hè? Italië scoorde in de eerste helft. Duitsland komt pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd gelijk maken. En vervolgens werd het in de verlenging 1-2, 2-2, 3-2, 3-3 en uiteindelijk 4-3. En eh, heel legendarisch was eh, Frans Beckenbauer, een van de grootste voetballers ooit. Laten we eerlijk zijn, of je nou de man mag of niet. Het is weer wat anders. Mijn vriend is het niet. Eh, en hij, hij, liep namelijk tijdens de wedstrijd een gebroken sleutelbeen op. En omdat zijn team geen wisselspelers meer had, speelde hij de wedstrijd uit met zijn arm in de mitella. En ter herinnering aan deze wedstrijd werd aan de buitenzijde van het stadion een plakket aangebracht. Hits uit 1970 zijn bijvoorbeeld Creedence Clearwater Revival, Moody Blues, Mongo Jerry, Simon Garfunkel en Shocking Blue. doing swallow. That's what the war of love is for. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will and when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for. mountains and the crashing of the sea. There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and looking for someone to change my life. I'm looking. you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell bar. this our philosophy. settle down. as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. street. Yes, I would. Oh, Joop, wat zijn we een populair programma dit, hè? Ja, maar je kijkt, de hele studio zit vol, hè? Goed, en ik, maar ik heb eigenlijk mijn stem weer terug. Oh, ja, ja want je hebt wel zitten <laughs> Ja. is <laughs> je microfoon niet aangesloten. Kijk, dames en heren, dus als u dus een eh, luisteraars, als u een eh, kleine hiaat hier en daar uh, op kon merken. En dat komt het gewoon omdat Daan iets zei terwijl zijn microfoon niet aangesloten was. Ja, erg. Nou, lekker ben jij. jij. Dan heb ik het helemaal in mijn eentje moeten doen. Ja, is goed voor Maar wacht even, wacht even, wacht even. Voordat we naar 1974 gaan, een heel gedenkwaardig jaar voor het Nederlandse voetbal. Ga ik eerst eventjes aan onze voetbalkinderen bij uitstek. Rob nee, vragen. Nee, ik weet het niet. Ja, je weet het wel. <laughs> nee, nee, nee, Rob, hoe schat jij de kansen voor het Nederlands elftal in? Ehm, ik denk, ja, sowieso vanmorgen bedoel je? Ja, uiteraard. Vanmorgen gaan we sowieso winnen. Ja? Geen probleem. Je bent zo eh, echt van overtuigd? Helemaal zeker. Nou, laat ik het ik denk hopen. Het wordt eh, 2-0. En, tegen, tegen wie moeten we dan? Uruguay. Nee, nee dat, dat begrijp ik. Maar daarna? En daarna? Duitsland. Duitsland? Ja. En krijgen we nou, dan, eh, krijgen we dan eindelijk terug wat we in 74 uh, eh, ons ontnomen is eigenlijk? Tuurlijk, wat denk jij dan? Ja, want <laughs> daar wil ik nu naartoe. In 74 speelde Nederland weer eens een keertje op het eh, WK. Het was daarvoor een, tijdje terug. En Nederland deed het absoluut niet slecht. Het was een heel raar WK, want na de groepsfase werden er weer twee groepen gemaakt. Oh ja, en de nummers 1 <laughs> van die groepen kwamen in de finale. En dat waren Nederland en Duitsland. En we weten hoe het afgelopen is, toch? Gert Muller? Weet je dat nog? Wij winnen toch of niet? Nou, wij winnen wel de, volgende keer, maar we wonnen toen niet. <laughs> We kwamen 1-0 voor. En het werd uiteindelijk 2-1 voor Duitsland. Eh, onder andere door een doelpunt van Gert Muller. Het was het, uh, het elftal van uh, Johan Cruijff. Dat, eh, ja, die was aanvoerder toen en die heeft, eigenlijk, had een hele grote vinger in de pap. Ook weer 16 landen. En toen hadden we maar liefst, even kijken, 9 speelsteden. Dus dat, dat is allemaal, werd allemaal wat beter. En op dit moment ja, is het nog veel uitgebreider. Er zijn 32 landen. En ik durf niet te zeggen hoeveel speelsteden er zijn. Ik kan ik wel heel eventjes, als we even toevallig massel hebben, even uit gaan zoeken. nou goed, oké. Ik hoor net van mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Kevin, dat het het er eh, negen zijn. Nou, bij deze dan. Negen speelsteden. Uh, eh, twee, vier, zes, eh, tien. hey, fout. <laughs> ja, jammer dan. Goed, uh, Nederland gaat morgen voetballen voor een plaats in de finale in Zuid-Afrika. Ehm, we gaan nog vijf nummers voor u proberen te draaien. Ik denk niet dat dat lukt. Maar... Ehm, in, dat, in, in 1974 werd West-Duitsland dus wereldkampioen. Nederland eh, was de verliezend finalist. Maar goed, eh, vier jaar later kregen ze weer zilver. En toen hoorde ik op een gegeven moment vanmiddag bij de, bij de, ehm, op de televisie dat eh, twee keer zilver ook goud was. Maar ja, ze hebben niet een ander gekregen. We gaan verder met Ivan Heilen, een, een, een Belg, eh, de Cats, Nederlands Seer, met, en als we de tijd hebben, George McRae. Luister je naar de hits uit 1974. Dit was eh, Golden CFM, graag tot over twee weken. En dan hebben we weer een speciale uitzending voor u. een Verdield en allemaal kleine boerderijkes. Uit hier wat groederen dan tanderen, andere, natuurlijk. En op een daarvan daar woont er een wilde boerendochteren. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van de is, den dien, den dien ze hier doet gerne. Maar ze hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemaakt. Met huwelschoenen woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt deze liedje. Verreur, verreur. Hey, schoenwijvigen, gewitte heren, zie. Laat ik zien hoe geren dan ga maar zie. Hey, schoenwijvigen, gewitte heren, zie. Laat ik zien hoe geren dan ga maar zie. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden naam. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, doe het dan, schoenwijverken. Schoenwijverken. Maar ja, wat doe er dan? Zie ons zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Ruwen, schieten vier. Ze moeten dat hier stilnen. Ze wil van de wilden! En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur! Hey, schoenwijverken! gebied heren zie. Laat ik eens zien hoe gern dat gama maar zie. Hey, schoenwijven, gebied heren zie. Laat ik eens zien hoe gern dat gama maar zie. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, doe het dan, schoenwijven en En de jaren bij. mij. En ze zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen. Tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, Pasje. En ieder En hij zei, wijfken. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje voor gemaakt. Hey, schoenbijven, gepikkige heren, zie. Laat ik je zien hoe heren dan ga maar zie. Hey, schoenvijfken, gepikkige heren, zie. Laat ik je zien hoe heren dan ga maar zie. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij. Tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, doe het dan, schoenwijfken. Schoenwijfken. En zo goed geluisterd. En binst, dat zijn tot de af.